Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet de bevoegdheid krijgen om alle lidstaten te dwingen hun economie aan te pakken, vindt minister Verhagen. Tot nu toe is alleen sprake van strenger toezicht op het naleven van de begrotingsregels door de eurolanden. Maar dat is onvoldoende om de crisis te bestrijden, schrijft Verhagen in een artikel in de Volkskrant. Brussel zou ook meer zeggenschap moeten krijgen over het economisch beleid in landen als Groot-Brittannië, Zweden, Polen en Denemarken. Als voorbeeld noemt hij langdurige werkloosheid. Vandaag komt het kabinet met nadere uitleg over de aanpak van onder meer hoge schulden, schommelingen in de huizenprijzen en dalende export van EU-landen. Het Keniaanse leger is begonnen met een offensief tegen de militante beweging Al-Shabaab in het buurland Somalië. Vliegtuigen voeren luchtaanvallen uit en honderden militairen zijn met tanks en andere voertuigen de grens overgestoken. Dat gebeurt in samenwerking met Somalische regeringstroepen. Kenia verdenkt strijders van Al-Shabaab van enkele ontvoeringen. Vorige week werden twee Spaanse medewerksters van Artsen zonder Grenzen ontvoerd uit een vluchtelingenkamp. Een paar weken geleden werden op de Keniaanse eilandengroep Lamu een Franse en een Britse vrouw gekidnapt. De Britse autocoureur Dan Weldon is bij een ongeluk tijdens de laatste race van de IndyCar Series om het leven gekomen. Op het circuit van Las Vegas botsten 15 auto's op elkaar. Weldon werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek niet meer te redden. De Britse coureur won in mei de beroemdste race van het kampioenschap, de Indianapolis 500, die hij ook in 2005 op zijn naam schreef. In dat jaar won hij bovendien het hele kampioenschap.